Leuk dat je nog bent ingeschakeld op jouw CFM Zandvoort. Het programma zie je wel Zandvoorts grootste dansvloer. We hadden Wilson Steel, the one and only DJ Dion Sydney. Zijn laatste plaat nu. Zometeen. DJ JK. En geloof hij gaat knallen, hij gaat vlammen. Blijf dus luisteren naar het laatste uur. Zie het. House, you then. Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Yeah. pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so pussy like this, so.